Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Omroep Poont had de beelden van privégesprekken... tussen oud-burgemeester van Maastricht Onno Hoes en een man van 20 nooit mogen uitzenden. De omroep mag de beelden nooit meer gebruiken... en moet er ook voor zorgen dat ze van internet worden gehaald, zegt de rechtbank. Onno Hoes kwam door het schandaal in de politieke problemen... en besloot daarom af te treden als burgemeester van Maastricht... Islamitische staat heeft in Egypte een Kroatische man onthoofd. Hij werd drie weken geleden ontvoerd toen hij naar zijn werk reed. De man werkte voor een Frans bedrijf in Egypte. Het is voor het eerst dat in Egypte een westerling door IS is ontvoerd en onthoofd. De rivier de Donau in Beieren wordt al bijna een week geblokkeerd door een Roemeens binnenvaartschip. Door de extreem lage waterstand liep het schip vorige week aan de grond. Vandaag is begonnen met het overladen van de lading. De hoop is dat het vrachtschip daardoor loskomt. Door het lage waterpeil in de Donau komen binnenvaartschepen er nauwelijks vooruit. In Syrië is een Nederlandse jihadist gedood. Het zou gaan om Abu Mohammed al-Hollandi. Dat bevestigen meerdere bronnen op Twitter. Hollandi riep eerder in een videoboodschap op... om een stevige daad tegen de Nederlandse overheid te verrichten. Het Openbaar Ministerie begon daarom een strafrechtelijk onderzoek naar de man. En een toerist in Beieren heeft daar in een meer een goudstaaf gevonden van een halve kilo. Ze dook hem op in de Königsee in de buurt van Berchtesgaden. Ze heeft de staaf naar de Duitse politie gebracht. Die zegt dat het goud ongeveer 16.000 euro waard is. Het is nog niet bekend hoe die in het water is beland. Duikers hebben nog gezocht naar andere goudstaven, maar hebben niets gevonden. Tot besluit het weer, geleidelijk meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen eerst geregeld zon en het wordt warm, 26 tot 30 graden.